het NOS nieuws van 2 uur. Jurinitzki met het NOS journaal. In Flevoland zijn drie van de vier gedeputeerden die een maand geleden opstapten... teruggekeerd in het college. Gisteravond werden ze geïnstalleerd. De gedeputeerden van VVD, PvdA en CDA stapten vorige maand op... na een kritisch rapport over de ontwikkeling van het natuurproject Oostvaarderswold... Uit dat rapport bleek dat de provincie onvoldoende rekening hield met de financiële risico's en provinciale staten onvoldoende informeerden. Een meerderheid van provinciale staten heeft nu ingestemd met terugkeer van de drie. De vierde gedeputeerde, een VVD'er, komt niet terug. Zij had het natuurproject in haar portefeuille. VVD-prominent Robin Linschoten denkt dat het nieuwe kabinet... het plan voor een inkomensafhankelijke zorgpremie zal aanpassen... De inkomenseffecten kunnen niet zo significant afwijken. Dat kan niet de uitkomst van deze maatregel zijn, zei de oud-staatssecretaris in Nieuwsuur. Linschoten sprak over een schoonheidsfoutje, nog voordat het kabinet maandag op het bordes staat. De VVD-fractie staat achter de afspraken in het regeerakkoord, zegt de nieuwe fractievoorzitter Zeilstra. Gisteren werd vergaderd over de inkomensafhankelijke zorgpremie. En Zeilstra noemt die premie een pijnlijke maatregel, maar de fractie steunt hem wel. In Voorst bij Apeldoorn heeft brand gewoed bij een groot saunacentrum. Het vuur verwoestte een van de grote vrijstaande buitensauna's. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg. Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens de brandweer konden alle gasten de sauna op tijd verlaten. Het complex Termen Buslo is een van de grootste sauna- en wellnessresorts van Nederland. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het weer, vooral in de kustgebieden buien. De minimumtemperatuur ligt rond de 4 graden. Ook ochtends aan de kustbuien die zich in de middag uitbreiden naar de rest van het land.